de leiding van de fabriek overgenomen. Inwoners van de overstromende dorpen mochten vanmiddag terug naar huis. Milieuorganisatie Greenpeace vindt dat de fabriek te vroeg weer open gaat... en had eerst duidelijkheid willen hebben over de risico's voor het milieu en de volksgezondheid.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 omdat daar veel potentiële terroristen bij elkaar zitten... Dat heeft Wessem al-Dalaima gezegd in het tv-programma Nieuwsuur. Hij zat jarenlang in Amerika vast voor terrorisme en later in Vught... samen met onder andere Samir A., Noureddin L.F. en Jason W. van de Hofstadgroep. Doordat die mensen bij elkaar zitten wordt hun ideologie volgens Wessem al-D... steeds sterker en hun geloof steeds radicaler. Vught maakt terroristen, zegt hij... Beter zou het zijn om terroristen te spreiden over verschillende gevangenissen, zodat ze gedwongen worden om met allerlei verschillende mensen om te gaan. PVV-leider Wilders is ontzettend blij dat het OM vindt dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Ik beledig ook niet, ik zet niet aan tot haat en ik discrimineer niet, zei Wilders na de zitting in Amsterdam. De eisers die hem hadden aangeklaagd gaan ervan uit dat de rechtbank op een aantal aanklachten toch tot een veroordeling komt. Die uitspraak is op 5 november. Het gebruik van een defibrillator buiten het ziekenhuis verdubbelt de overlevingskans na een hartstilstand. Sinds op veel plaatsen zo'n AED beschikbaar is voor onder meer BHV'ers, is de overlevingskans gestegen van 9 naar 17 procent. Blijkt uit een proefschrift van onderzoeker van het AMC. Met een AED kunnen ook niet-medici iemand een schok geven om de hartslag weer op gang te brengen. De autoverkoop in Europa blijft dalen. In de afgelopen maanden.